In die stad staat de belangrijkste nucleaire opwerkingsfabriek Mayak... Er zijn extra militairen naar het gebied gestuurd. De vele branden bedreigen bossen en parken bij de stad. De autoriteiten spreken van een gecompliceerde situatie. In Mayak vond in 1957 een van de grootste kernrampen uit de geschiedenis plaats. De politie in Twente heeft een 50-jarige man uit Overdinkel opgepakt op verdenking van wapenhandel. In zijn woning werden valmessen, ploertendoders, boksbeugels en balletjespistolen aangetroffen. De politie kwam op het spoor na klachten van ouders uit het naburige Losser. Die vertelden dat de man boksbeugels aan hun kinderen had geleverd. De politie in Twente roept ouders op alert te zijn op wapenbezit bij kinderen. Kinderen kunnen de wapens inleveren op het politiebureau. Daar krijgen ze dan een goed gesprek. PVV-leider Wilders heeft herhaald dat hij zal zeggen wat hij wil... als hij volgende maand een toespraak houdt in New York... Wilders wil dan naar een demonstratie gaan tegen de bouw van een moskee vlakbij Ground Zero. CDA-fractievoorzitter Verhagen zei vanmorgen dat hij ervan uitgaat dat Wilders zijn verantwoordelijkheid zal nemen en zich realiseert dat woorden consequenties kunnen hebben, ook voor de belangen van Nederland. In het oosten van Duitsland is door de hoge waterstand in de Neisse het Park onder water komen te staan. Het park staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO. Er was daarom van alles aan gedaan om het te beschermen. Hoe groot de schade is, wordt pas duidelijk als het water weer is weggezakt. Door de zware regenval in Centraal-Europa staat het water in de Nijse veel hoger dan normaal het geval is. Het weer stapelwolken, maar ook hier en daar zon. In het noordoosten en oosten van het land een enkele bui. Temperatuur uiteenlopend van 20 tot 24 graden.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 eating the ice. Papa Chico sing his song. All the people are failing, they go. Papa Chico, you're the sun. All the children don't want the gun. Papa Chico's playing his song. All the people are turning around. Papa Chico, move your eyes. You discover eating the ice. Papa Chico sing his song. All the people are failing. wake up when we die.